Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog maar de vraag of we knallend het nieuwe jaar in kunnen. Ziekenhuizen liggen zo vol met coronapatiënten... dat ze niet ook nog eens plek hebben voor vuurwerkslachtoffers... zeggen GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De partijen willen dat er komende oud en nieuw al een landelijk vuurwerkverbod komt. Deze mensen zijn voor. Echt zo'n zware eh, knal eh, vlak bij me gegooid. En daardoor ben ik een deel van mijn gehoor kwijtgeraakt. Eh, toen ik net in, Amsterdam woonde, heeft iemand een strijker naar mij gegooid. En is mijn trommelvlies gescheurd. Ik denk dat elk jaar de, de ellende die terugkomt rondom vuurwerk is gewoon totaal niet nodig. Het is gewoon een oorlogsgebied. Volgens het AD zouden handhavers en eerste hulpartsen een verbod ook wel zien zitten. In de Franse stad Nice is iemand omgekomen bij een aanval met een mes. Iemand stak bij een kerk om zich heen. Volgens Franse media zijn meerdere mensen gewond geraakt. De burgemeester van Nice noemt het op Twitter een terroristische aanval. Hij zegt dat de dader is opgepakt. In Amsterdam is gisteravond een man opgepakt omdat hij politieagentje speelde. Hij reed rond met een blauwe flitslamp in zijn auto, liet mensen stoppen en liet zijn politiebadge zien. Had alleen niet door dat een van de mensen die hij aansprak een echte agent was. Die belde gauw wat collega's die de NAP-agent hebben opgepakt. En de overheid komt met een campagne om mensen te laten stoppen met roken. Puur rookvrij heet hij. Wie stopt met roken, gaat voor puur. Adem in, adem uit. Je proeft, je ruikt, je gaat vooruit. Een verademing. Frisse lucht stopdatum en wordt puur op jouw manier. Volgens staatssecretaris Blokhuis is het deze keer geen hele heftige, afschrikwekkende campagne. Hij wil vooral laten zien wat het je oplevert als je geen peuk meer opsteekt. Een mooiere huid, schonere tanden, een betere conditie. Het kabinet wil dat over 20 jaar geen enkele jongere nog rookt. Het weer vanochtend nog wel oké, maar vanmiddag trekt het weer dicht en gaat het regenen.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 Baby, maak wat tijd van me vrij. Want donderdag is van mij. Maandag vroeg je me al wat ik toen aan had. Dinsdag belde je voor aandacht. Woensdag vroeg je wat mijn maat was. Oh baby, oh. Maar je moet nog even wachten, baby. Ik zie je als je in de nacht alleen bent. Ligt tussen mijn tekens van straks ondernacht. Ja, ik wacht dat je komt op donderdag. Jij bent donderdag van mij. Een beetje Netflix en wat vibes. Baby, maak wat tijd van me vrij. Want donderdag is van mij. Je gaat die vibe voelen als ik kom. We kunnen moven als ik kom. Want het is Thursday. Je geeft me cake, maar het is niet eens mijn birthday. Zeg wat je wilt, ik doe het. Ik weet dat je met me wilt broedelen nu ben ik Zeg mij wat jij voor me voelt, want jij weet precies wat je doet met me Ik wil je niet laten gaan, wat heb ik je aangedaan? Jij bent donderdag van mij, beetje Netflix en wat vibes Baby, maak wat tijd voor me vrij want donderdag is van mij. Ben donderdag van mij. Een beetje Netflix en wat vibes. Baby, maak wat tijd voor me vrij. Want donderdag is van mij. altijd van me vrij. Want donderdag is van jij. donderdag van mij. Ik donderdag is van mij. Jij bent donderdag van mij. En komt dat goed uit? Vandaag is het donderdag 29 oktober. Dit is ZFM Live. Mijn naam is Walter Sands en ik ben tot 12 uur bij je. En wat gaan we allemaal doen. We hebben vandaag weer de column van Tino Half twaalf komt, eh, komt Jaap langs. Hij is eh, niet in de studio, maar we bellen hem even... en hij geeft een Alternative FM update. Door het items van NH eh, en natuurlijk veel muziek. Tupac, Bobby Womack, Dua Lipa... en je hoort op de achtergrond al... die Mary Elements of the Universe... Earth, Wind and Fire, Fun and Love... 1983. Hier zijn ze. Goedemorgen. It's too deep to be played out. Down the line, you find time what you feel, who you got on. I well inclined to use the lines that comes from the learning tree. Yeah, yeah. Let the seed that grows and ages. Oh, oh, give us our destiny. having second thoughts from the past. I can cool you out. <laughs> I've been there before, right down to the core. I kept singing shout. know you been cheating. I'm a sucker for love. Do for love. You sucker tried everything, but you don't give up. Don't give up, love. baby. Oh yeah. You tried everything, but you don't give up. Now we left you with scars, tears on your pillow, and you still stay as you sit and pray, hoping the beatings will go away. It wasn't always a hit and run relationship. It used love, happiness, and companionship. Remember when I treated you good? I moved you up to the hills, out the ills of the ghetto hood. Me and you a happy home when it was on. I had a love to call my own. I still have seen you was trouble, but I was lost. Strapping your eyes, preoccupied with getting tossed. No need to lie, you had a man and I knew it. You told me, don't worry about it, we can do it. Now I'm under pressure, make a decision cause I'm waiting. When I'm alone, I'm on the phone, have a secret conversation I wanna take your misery, replace it with happiness, but I need your faith in me. weer een berichtje van... hey, ik dacht Pieter Gabriel komt wel langs. Nee ja er komen gewoon weer een paar rappers. Tupac was dit. Eh, niet, te <laughs> ja, niet te verwarren met onze eigen Wilco Toebak... die al 27 jaar hier op eh, ZFM draait. Elke zaterdagochtend tussen 8 en 10. En dan eh, ja, veel alternatieve muziek. En eh, ja, het Zandvoortse nieuws helemaal op hun eigen wijze. Dat doet hij samen met landen. En dat kun je horen dus zaterdag tussen 8 en 10. We gaan lekker door met muziek. Dit is uh, eh, Depeche Mode. En daarna Florine met Ophelia. Like break the silence, World, painful to me. It's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. als je dan over Kate Bush begint... dan moet ik opeens aan Euphoria denken van Laurie. Dat was die dame die daar met het Songfestival... die Kate Bush-achtige dansen deed. 2012 was dit alweer. Dus alweer acht jaar geleden. En daarvoor hoorde je Depeche Mode, Enjoy the Silence. Goed, ik had het er gisteren al met, eh, met Jaap over. Diego Maradona, hij wordt morgen 60. En eh, we draaiden gisteren Zuko 103 met voetbal. Maar eh, er is natuurlijk die Netflix-serie met Maradona... waar hij dat hele kleine clubje in Mexico probeert te helpen om het kampioenschap te halen. En daar zit hele mooie tekst, of, eh, titelmuziek onder. die raak voor je. Hier is die speciaal voor Maradona. Nueva Tempa Duega Maradona. Mijn Spaans is verschrikkelijk slecht, maar dit is hem. Una pasión anormal desde niño fue demostrando por aquella redonda. Había algo que pocos comprendían. Su destino iba al paso de la pelota. Así empezó en aquellos días la historia. Y en aquel barrio de la Villa Fiorito, aquella ciudad brillaba por sí sola con nueve años jugando en los cebollitas. En poco tiempo debutaba en primera. Con Argentinos Junior su primer sueño. Y a pesar de que todavía era un pibe, logró ganarse en la cancha su respeto. Y llegó, llegó, llegó, llegó, llegó para alegrar el fútbol. Y llegó, llegó, llegó, llegó, llegó llegó, y llegó Maradona, llegó, y Diego Maradona, llegó. es una evolución 4. Dale, Diego. de que alcanzaba la gloria ya la Argentina hizo del mundo campeona, porque su mano pasaría la historia, como su mano levantando una copa. Pero a pesar de haber tocado el cielo y confundirlo algunas veces con dioses, La fama le cobró factura en el juego, castigándole duro por sus errores que se pasen de largo los años, pero sus goles quedan en la memoria.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 Uh, eh, Francorchamps ook al in de agenda. Tenminste, die onofficiële eh, rumor-agenda. We zullen het wel zien, maar eh, dat hij terugkomt, dat is in ieder geval zeker. En daarvoor hoor je ja, het liedje ter ere van Diego Maradona. De titelsong van Maradona is La". Dat is de Netflix-serie. En kijk daarna, want die is echt ontzettend leuk. Maradona die helpt een hele kleine Mexicaanse club naar het kampioenschap. Goed, bijna half elf. Ik ga nog één plaat draaien. We gaan even naar buiten met Bobby Womack. En daarna de column van Tino Stuy. All the leaves are brown And the sky is gray I for a on a winter's day. I'd be saving more if I was in LA. California dreaming on such a way. judge a book by its cover. Ga dus nooit op de eerste indruk af. Ik vond Bridget's Maasland bijvoorbeeld een behoorlijk ijskonijn. Maar nadat ik met haar een aantal tv-programma's had gemaakt... moest ik mijn mening bijstellen. Ze heeft namelijk een goed gevoel voor humor. Ze komt misschien niet voor mensen op, maar wel voor straathonden... en ze heeft een groot hart. En ze is onwaarschijnlijk professioneel. Nooit hoefde ik haar te vragen of ze een script wel had gelezen... of een interview had voorbereid. Dat is heel fijn als programmamaker. Wanneer je je werk voor elkaar hebt... hoef je bij mij niet in de tuin gezellig thee te komen drinken. En Bridget is geen ijskonijn. Ze is sweet smart en licht gereserveerd. En dat geldt natuurlijk voor veel BN'ers. Want iedereen wil altijd iets van je. Een handtekening, geld, een selfie, aandacht, je lichaam, de gebruikelijke shizzle. Een andere tv-persoonlijkheid die al jaren wordt verdacht ijsklontjes te plassen is Anita Witsier. Ook bij haar had ik aanvankelijk enige gereserveerdheid. Het was haar allerlaatste reisklus voor de jonge omroep Veronica Ghost Letten. Anita was al een beetje klaar om met cameraploegen van hot naar her te reizen. Ze wilde bij haar nieuwe omroep Caro lekker de studio in. Op tijd zijn met eten. Maar voorlopig stonden we op het hoogste punt van de Boliviaanse hoofdstad La Paz... over de miljoenenstad uit te kijken. Ik zag een brandweerauto beneden. Er stond slechts één ladderwagen en een jeep. Toen aan de gids vroegen waar de andere kasernes en brandweerwagens waren... vertelde hij dat dit het hele wagenpark was. Hè? We zitten hier op 4000 meter hoogte, meneer. Dat is niet zoveel zuurstof. Als een huis in de fik staat, kunnen we bij wijze van spreken uitplassen met een paar man. Anita keek elkaar aan en tien minuten later zaten we bij de Goedlachse brandweercommandant aan tafel. Zonder enige voorbereiding maakte er een fantastisch item van. Tijdens de daaropvolgende oefening met enkele spuitgasten van amper 1,50 meter hoog. Ze waren langer bezig om het aan te steken om het uit te maken. Het werd een hilarisch onderwerp. Een dag later stonden we op het punt om de gevaarlijkste weg van de wereld af te dalen. De chauffeur van onze jeep stak vlak voordat we vertrokken nog even een lamafeutus in de fik... om moeder aarde gunstig te stemmen. Hij schoot een beetje uit met alcohol en verbrandde vervolgens zijn oog. Anita keek als enigszins vertwijfeld aan en terecht. Met slechts één oog kun je geen diepte schatten... en het leek haar toch wel noodzakelijk kwaad... als je de gevaarlijkste weg ter wereld afdaalt met de oude jeep. Maar de tv-caravaan stopt nooit en we vertrokken. Anita vertrok geen spier. Ze nam haar boek en heeft geen moment haar oog van de bladzijde gehaald... terwijl wij langs metersdiepe afgronden reden... met gevaar voor eigen leven spectaculaire reisshots het maken waren. Anita is dus een bikkel. Het allerlaatste shot dat ze met haar draaide... was op de beroemde Pelorio in de Braziliaanse stad Salvador de Bahia. Besloot af in een café waar een prachtig schilderij aan de muur hing. Anita vond een mooi doek, zei ze. S'avonds zijn geluidsman Bert, cameraman Mark en ik achter haar rug... naar de bar-eigenaar gegaan om het afscheidscadeau van Anita te kopen. De nachtburgemeester had het zelf geschilderd voor de liefde van zijn leven... dus er moest enige overtuigingskracht en een flinke stapel bankbiljet aan te pas komen om het mee te krijgen. Maar bij mijn weten hangt het doek nog steeds in Anita's slaapkamer. Daarna heb ik haar jaren niet meer gezien, behalve een première of een feestje in het voorbijgaan. Tot ik bij de KRO ging werken en we opnieuw samen programma's mochten maken. Ik inmiddels als omhooggewaarde Bobo en zij als grand dame van de KRO. Daar maakte ik Anita mee als verbeterde versie van zichzelf. In Memories kon je ook zien waarom zij samen met iemand als Patrick Lodiers... de allerbeste human interest tv maken van ons land is. Maar toen Anita programma's over draagmoederschap, demente bejaarden en stervende jonge ouders ging maken, kwam er een dementie bij. De manier waarop ze met psychische patiënten sprak was al fenomenaal, maar nooit vergeet ik een gesprek op de bedrand van een terminale jonge moeder, die boven in de hemel wilde groet aan de familie van Anita zou gaan doen. Een gesprek dat me door het weglaten van alle frutsels in het hart raakte. Dat is misschien de allergrootste verdienste van een talent als ijskonijn Anita Witsier. Dat ze net als een groot schilder met simpele streken een heel verhaal vertelt. Zonder tierenlantijnen. Dus ik ben dol op ijskonijn als Bridget Maasland en Anita Witsier. Omdat ze het eigenlijk niet zijn, ze altijd op tijd komen, niet zeuren... zijn voorbereid en nooit zonder reden ergens blijven hangen. Als ik gezelligheid in mijn tuin wilde, bel ik Bassinadia Nadia wel.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 En, eh, ach ja. en daarvoor de column van Tino Stuy. Terug naar 2020. Lianne Lavas heeft een nieuwe plaat uit. Kwam deze zomer en totaal onverwacht. En hij is prachtig. Dit is Bittersweet. Ook de titel van de plaat. Lianne Havas hier bij ZFM, waar het 20 voor 11 is. you still love me? Don't know what to say. Let's speak in the morning. Please don't do this. I'm too far away. Don't know what to tell. something isn't right. we're good tomorrow, does that make it true? Not completely. We're picking that fight every day. Oh, this shit's going nowhere. was an alcoholic, but your mother kept it all inside through it. that kept it all Gaan we weer rechtop zitten, Jaap. Hier is die. Verline. Het eh, eerste uur. ik mijn tweede uur niet te draaien. Straks ga ik wel met Jaap praten over Alternative FM. En nu eerst alleen. Ik kan niet zo Alles zijn zoals het hoort. Vanavond zeg ik, zeg ik geen woord.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 En dat is best wel vaak. Goed, het is eh, nog... Oh, ik kijk op mijn klokje, een mooi systeem. 7 minuten 20 mag ik nu doen. Oh ja, ik kom weer niet uit aan het eind. Nou ja, dat gebeurt wel vaker.